Israël brengt volgens de internationale gemeenschap vredesbesprekingen met de Palestijnen in gevaar. En dat is onaanvaardbaar. Het kwartet bestaat uit de Verenigde Naties, de Europese Unie, Rusland en de Verenigde Staten. Vrijdag komen vertegenwoordigers van het kwartet bijeen in Moskou om over de situatie te praten. Gisteren haalde minister Clinton al hard uit naar Israël. Ze waarschuwde premier Netanyahu dat hij de relatie met Amerika op het spel zet... door niet serieus werk te maken van vredesbesprekingen met de Palestijnen. Hans van Mierlo werd donderdag in Amsterdam in besloten kring begraven. Dat heeft D66-leider Pechtold gezegd in het tv-programma Pauw en Witteman. De partij organiseert een week later een speciale herdenkingsbijeenkomst... voor de oprichter en oud-leider van D66. Op 23 of 24 maart wordt in de Rode Hoed in Amsterdam... op gepaste wijze afscheid genomen van Van Mierlo. In Pauw en Witteman bood Job Cohen zijn excuses aan. De beoogd leider van de PvdA heeft er spijt van dat hij en Wouter Bos in hun persconferenties niet hebben stilgestaan bij het overlijden van Hans van Mierlo. Dat had wel gemoeten en daar bied ik mijn oprechte excuses voor aan, zei Cohen. Guus Hiddink wordt niet de nieuwe bondscoach van Ivoorkust. Hij gaat ook niet met een ander land naar het WK voetbal in Zuid-Afrika. Dat zegt de trainer in zijn column in de Telegraaf en in een interview met AD Sportwereld. Hiddink werd deze week genoemd als interim coach van Ivoorkust... omdat hij pas na het WK deze zomer aan de slag gaat als bondscoach van Turkije. Maar de trainer wil zich al volledig richten op de voorbereiding van zijn nieuwe functie. Turkije heeft grote plannen en ik bereid me zo goed mogelijk voor, zegt Hiddink. Het weer, vannacht blijft het droog, temperatuur van 0 graden in het oosten tot 3 graden aan zee. Overdag eerst zonnig, maar later bewolkt en kans op motregen.